Dit is Rachid Finch met het NOS Poortjes op station Rotterdam Centraal heeft gezorgd voor minder zwartrijders. Volgens de NS zijn sinds de sluiting ruim duizend zwartrijders gepakt. Die waren op Rotterdam Centraal uitgestapt en konden niet door de poortjes het station uit, omdat ze niet waren ingecheckt. Iedereen kreeg een boete. Verder meldt NS dat er in Rotterdam meer treinkaartjes zijn verkocht en meer mensen het saldo van hun OV-chipkaart verhoogden. De stijging was zo'n 75% ten opzichte van een maand geleden. Staatssecretaris Kleinsma vindt het onverteerbaar dat tienduizenden Nederlanders met geldproblemen van hun gemeente niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Gemeenten helpen alleen mensen die aan strenge criteria voldoen, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Daardoor hoeven mensen die bijvoorbeeld in een echtscheiding zitten vaak niet te rekenen op professionele schuldhulp. De automobilist die gisteravond vijf mensen van achteren aanreed in Zwaag, had niet gedronken, blijkt uit een blaastest. De 20-jarige chauffeur uit Akrum zit nog vast voor verhoor. Een man van 49 uit Winsum kwam bij het ongeluk om het leven... en zijn vrouw van 44 raakte zwaar gewond. Volgens de politie liepen de wandelaars langs de kant van de weg toen het ongeluk gebeurde. In Australië is een rel ontstaan over de twee honden van de Amerikaanse acteur Johnny Depp. Depp is in Australië voor de opnames van de nieuwe Pirates of the Caribbean film. Zijn honden, Pistol en Boo, zijn er ook, maar de Australische overheid dreigt de dieren af te maken... omdat Depp zijn huisdieren meenam in zijn privéjet en ze niet heeft aangegeven. Daardoor ontliepen de honden de verplichte quarantaine van minstens 10 dagen. De Australische minister van Landbouw zegt dat als Pistol en Boo blijven, ze worden afgemaakt. Dan het weer in het noorden bewolkt, in het zuiden ja zonnig.